Spanje heeft de conservatieve Partido met duidelijke cijfers. Volgens de exit polls en de eerste uitslagen kan de partij van Mariano Rajoy rekenen op zeker 42% van de stemmen. De regerende socialisten staan op 29%. Rajoy moet als nieuwe premier Spanje uit de ergste crisis in decennia halen. Het land staat onder grote druk van de financiële markten om zo snel mogelijk hervormingen door te voeren. De linkse regering Zapatero schreef in juli de verkiezing uit nadat de socialisten bij regionale verkiezingen fors hadden verloren. De nabestaanden van de slachtoffers van de reeks moorden in Duitsland krijgen een schadevergoeding. De Duitse minister van Justitie zegt dat ze beseft dat geld het leed niet kan verachten. De vergoeding is bedoeld als een teken van solidariteit. Ook komt er een nationale herdenkingsdienst voor de slachtoffers. Een rechtsextremistische terreurcel zou tussen 2000 en 2007 zeker negen migranten en een politievrouw hebben vermoord. De zaak kwam aan het rollen nadat twee mannelijke verdachten zelfmoord hadden gepleegd. Vier anderen zitten vast voor betrokkenheid bij de moorden. In de Utrechtse wijk Overvecht zitten een paar duizend huishoudens zonder stroom. De storing begon om 6 uur vanavond. De netbeheerder is met twee ploegen op zoek naar de oorzaak, maar die is lastig te vinden. Daarom wordt geprobeerd om de 2000 huishoudens in Overvecht aan te sluiten op een noodvoorziening van aggregaten. Eerst wordt geprobeerd een zorgcentrum van noodstroom te voorzien. Als dat lukt, komt de rest van de wijk aan de beurt. Het weer. Vanavond en vannacht komt op veel plaatsen dichte mist voor met zicht minder dan 200 meter. Plaatselijk kan er zeer dichte mist zijn met minder dan 50 meter zicht.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 Nothing But Peace. Prachtige titel vind ik dat van Christian Torsager van het label Phoenix Muziek. Niet allemaal eh, meelezen. Dat kan natuurlijk op de website van CFM Zandvoort. Ga even naar Shanti Om Om Shanti Om Om Shanti Om Om Shanti Om Om Shanti Om Om Shanti Om Om Shanti Om Om Shanti Om Shanti Om Om Shanti Om Om Shanti Om Om Shanti Om Om Shanti Om Om Shanti Om Om Shanti Om Om Shanti Om ॐ सद्यो ॐ सत्यो ॐ सत्यो ॐ सत्यो ॐ सत्यो ॐ सदि ओं सत्यो ॐ Shanti Om Shanti Om Om Shanti Om Om Shanti Om Om Shanti Om Om Shanti Om Om Shanti Om Om Shanti Om Om Shanti Om Om Shanti Om Om Shanti Om Om Shanti Om Om Shanti Om Om Shanti Om Om Shanti Om Om Shanti Om Om सन्धियो ॐ सन्धि ॐ सन्धियो ॐ सन्ति ओं सन्धियो ॐ सन्धि ॐ सन्धि ॐ सन्ति ॐ सन्ति Spice of Spirit, Touch of Spirit, zo moet ik het zeggen, van Nadama. Hele mooie muziek. Eh, met lekkere lange nummers ook. Van Malimba.com, Malimba Records. Ik ga afsluiten met een, eh, ja, wat we dan noemen, een oudje. Een oudje, deze CD van Anthony Boost, een eh, Engelsman levend in Antwerpen. En die heeft verschillende cd's gemaakt omdat het label van Easy Digit Music, Duits label wat niet meer bestaat.